Deze politica stelde de wet voor in het Schotse parlement... en is blij dat die gesteund wordt. We are on the brink of passing this world-leading legislation. We all agree that no one should have to worry... about where their next tampon pad or reusable is coming from. Want sommige meisjes en vrouwen kunnen tampons of maandverband niet betalen... en blijven daarom thuis van school of werk. Vanaf nu zijn de spullen te krijgen op openbare plaatsen... zoals apotheken, buurthuizen en jeugdclubs. Ook in Nederland willen sommige partijen dat de menstruatiespullen gratis worden. In Wiegen in Gelderland is gisteravond een voetganger om het leven gekomen... na een aanrijding met een bestelbus. De bestuurder reed na het ongeluk door, maar is later alsnog opgepakt. Volgens Omroep Gelderland kregen de automobilist en de voetganger vlak voor de aanrijding ruzie. Waarover is niet duidelijk. Let even op als je straks online je Black Friday of Sinterklaas inkopen gaat doen. Want er zitten een hoop nepwinkels tussen. Volgens de politie grijpen criminelen zo hun kans. In het voorjaar zagen we veel meldingen ten aanzien van elektronica wat verkocht werd maar ook van sportartikelen. Omdat sportscholen eh, dicht waren en er ook geen groepsport meer gedaan mocht worden. En de fraudeur die heeft eh, webwinkels geopend die sportartikelen verkochten en daar is massaal gebruik van gemaakt. Nu worden online vooral veel Playstations en Xboxen verkocht die waarschijnlijk nooit bezorgd worden. En de Amerikaanse president Trump heeft zich weer eens in het openbaar laten zien. Hij zei even kort iets over het coronavaccin, maar eigenlijk ging het allemaal om een Amerikaanse traditie. Vlak voor Thanksgiving verleende de president gratie aan een kalkoen. Kalkoen Korn was dit jaar de gelukkige. He's been waiting for this. And uh, bring him out. Look at that beautiful, beautiful bird. Oh, so lucky. That is a lucky bird. It's corn, yes, it's corn. corn, I hereby grant you a full pardon. Thank you, corn. Het weer, de dag begint met veel zon, maar later komen er steeds meer wolken. Het wordt ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door.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 Vooral de chemie- en metaalindustrie denkt minder te zullen investeren. Singapore is het voor het eerst sinds de coronapandemie begon zo goed als virusvrij. Al twee weken zijn er daar geen nieuwe gevallen meer gemeld. In januari was Singapore een van de eerste landen buiten China waar het coronavirus opdook. En in Roosendaal hebben jongeren vannacht molotovcocktails afgevuurd op de politie. Ze stichten ook brandjes en staken vuurwerk af. In Roosendaal gaan jongeren al dagen de straat op uit onvrede met het landelijke vuurwerkverbod. Het weer, eerst zonnig, vanmiddag raakt het bewolkt en vanavond gaat het regenen. De maximum temperatuur ligt vandaag rond de 9 graden. This ain't karma cause I get around You wanna run it up I wanna lock it down usually don't be falling Be falling, falling fast You got a way of making me spend up all my cash but I still want that.